Raymond Seré met het NOS-journaal. De NS heeft de dienstregeling aangepast vanwege het verwachte onweer. rijden op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Het gaat onder meer om het traject Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Amsterdam. ProRail heeft extra monteurs klaarstaan die kunnen worden ingezet als er bliksem inslaat. De bijen trekken vanaf een uur of zeven vanavond vanuit Zeeland over de rest van het land, meldt het KNMI. De gemeente Amsterdam wil niet dat de Surinaamse overheid een financiële bijdrage levert aan het Kwaku Festival. Dat laat lokale burgemeester Ascher weten. Eerder vandaag maakte Suriname bekend dat het 50.000 euro in het noodleidende festival wil steken. Volgens Ascher heeft de gemeenteraad enige tijd geleden nogmaals bevestigd op geen enkele manier met de Surinaamse regering te willen samenwerken. Hij vindt elke inmenging van de Surinaamse regering in Kwaku ongewenst. Het regime in Syrië is verantwoordelijk voor het bloedbad in de stad Hula, schrijft de VN-Mensenrechtenorganisatie na onderzoek. In Hula kwamen eind mei 108 mensen om bij een massaslachting. Het bloedbad leidde tot veel verontwaardiging, onder meer omdat bijna de helft van de slachtoffers kind was. De regering van president Assad heeft altijd ontkend dat ze iets met het bloedbad te maken had. De Britse prins Philip is opgenomen in een ziekenhuis. Volgens Buckingham Palace is hij uit voorzorg opgenomen. De 91-jarige Duke of Edinburgh is naar het Aberdeen Royal Infirmary gebracht. Verdere informatie over zijn gezondheidstoestand ontbreekt. Rafael Nadal doet niet mee aan de open Amerikaanse tenniskampioenschappen. Hij heeft nog te veel last van een knieblessure. De Spaanse toptennisser moest eerder al de Olympische Spelen laten schieten. Zijn laatste optreden was op Wimbledon, waar hij in de tweede ronde verloor.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 rise, you could see the heart. Ze luisteren naar de naam Country Duo en ze hebben een cd uitgebracht die zij gewoon noemen Country Rodeo. En dat was ook de titeltrack die u daarnet hoorde. Vandaag in deze uitzending van Country Track alleen maar eh, Nederlandse producties. Nou ja, alleen maar Nederlandse producties. Daar zijn ook wat Belgische producties bij, want onze zuiderburen, ze wonen nou eenmaal niet zo ver van ons vandaan. Dus eh, ze kunnen makkelijk overkomen en dan... Eh, ja, dan komen ze hier naartoe voor het optreden en dan brengen ze ook cd's mee. Zodat ik ook aan deze cd gekomen ben, Rodeo. Welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is dan wel een Nederlander, John Schets. Van de cd For You. For strong winds that blow lonely Seven seas that run high All these things that don't I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I can go to working for. Still, I wish you'd change your get there. een man met een eh, hele mooie stem, brengt deze uit onder eh, zijn eigen naam, onder zijn eigen label. En dat doet ook eh, ja, bijna elke Nederlandse countryartiest hier. bijna geen één platenmaatschappij die geïnteresseerd is in de country music van ja, self-made men, zo zou je ze soms kunnen noemen. worden die cd's ook eh, thuis opgenomen of in een heel klein studiootje ergens achteraf. Maar soms is dat ook niet te horen hoor. Luistert u maar eens naar de cd van Muskie, Sky Songs on the Spot, at the end of the bar. You can find me down in the Arkansas. You can find me down in the Lone Star. Don't send me no faxes, cause I'm not at home. Make it easy on yourself, don't you look too far. Cause I'm the one, the one, I'm the one. The end of the bar. You don't have to put out an APB on me. I'm riding with the bottle. Neix waar Judas honky tonk was. Moonshine liquor and broken down cars. it easy. dat is Musky Sky Songs on the Spot at the End of the Bar. En het is eigenlijk ja, country op het randje zou je het bijna kunnen noemen. Nou, dat doet deze formatie zeker niet hoor. Country op het randje. Ik heb het over Future Past Times. Oftewel de formatie Trend. This is Missing You. You see lonely Clear skies fighting the stormy Lightning strikes and all you see is blue This is me, man Missing You. Een eh, nummer wat uh, door, eh, door hoe heet je man ook weer? James House natuurlijk, door James House geschreven is. Het zijn vaak de, de, de covers die zij brengen. Hè? Dat doet Windfall ook op hun cd. 25 Years of Windfall. In the little dance hall just outside of Dallas. I dropped my drink when she came walking by. got just what I deserve As I walked in waltzing her right out the door I should have asked her fast should have asked her faster. Nog een eh, cd, After the Concert, is ook zo'n eh, formatie die, eh, die uitgebracht is door Still Going West. Ja, soms dan heb je wel eens van, is het nou de cd Still Going West van After the Concert? Of is het de cd After the Concert van Still Going West? En daar zit ik dan soms wel eens mee in de wacht. Gerry Wolthoff, Ever Erens, Ad Antonissen, Rika Wolthoff, Petra Erens. Dat zijn de mensen die achter after de Concert zijn. De cd is voorgeschreven door die Gerry Wolthoff. Ook dit nummer. Misschien wel het mooiste nummer van heel de cd. Althans, naar mijn mening. Het is getiteld Friends. This is With You. Plan Panhandle Swing plays the hits of Bob Wills and his Texas Cowboys. Zo heette de formatie. En eh, hier in Nederland is een, eh, is een organisatie die luistert naar de naam eh, Star Sound. Die hebben een keer een hele serie cd's uitgebracht met hits van oude getrouwen in de country. En dan uitgevoerd door Nederlandse artiesten. Is een grote hit geworden, is een groot succes geworden. Ik geloof dat er wel 40 van die cd's uitgebracht zijn. Where the Buffalo Roam is de cd van Appaloosa. Crazy Arms. hebt Appaloosa Crazy Arms. En het volgende nummer, dat lijkt daar een beetje op. Het is wel geschreven door Will Steves, Stevens zelf, maar luister eens naar die tekst. Ik believe nou wie die van dogen en van nacht kreeg vlinders in mijn lief. Hier heb ik zo lang op Varken dag de omschrijven kan Als bij die ben Het mijn leven pas weer zin Geen zorg meer aan mijn kop Wie die houdt je alles op Het komt allemaal weer goud Du bist mijn schadebouw Thou must me zo blij, Daar woonst du nog niet Want hiever had ik al oh, zoveel Want in mijn leven is geen ander meer als die. Geen zorg meer aan mijn kop, wie die had je alles op? Het komt allemaal weer gauw, doe bist mijn lied, dat was toen nog nooit. Want hier had ik o zoveel verdriet. Want hier had ik o zoveel verdraaid dat is ook de titel van de cd Here We Are van de McPhail Country Band. En deze dame, zij heeft ook al een cd uitgebracht onder eigen beheer. When I'm Not Singing, dit is Yvonne Hofmans. I cd met daarop maar liefst 17 eh, tracks. Allemaal heel bekende nummers die zij eh, opnieuw heeft, eh, heeft uitgebracht. En dat heeft ze allemaal gedaan met de Fancy Productions. Die hebben gezorgd voor het geluid. Indian Summer, Blue Roses. Don't mind the thorns, she takes you in. dan denk ik wel eens bij mezelf van het is jammer dat eh, de Nederlandse countryartiesten zo vaak bezig zijn met het uitbrengen van alleen maar covers. Zeker als ze cd's maken. Waarom gaan ze niet zelf aan het schrijven? Maar ja, onder het motto, beter goed gestolen dan slecht geschreven. Let's pretend we're together you've is blind. Make up your mind, I've got to know. Should I, or will you tell him you'll have to go? You can say your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're two En zo staan er toch een aantal eh, van die tracks op. Staat onder andere op de Cotton Song, Rose Garden, Mama He Is Crazy, Mansion on the Hill, Detroit City, Save the Last Dance. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want ook op deze CD van Early maar liefst 16 tracks. One Night with the Dixie Aces. En deze komen weer uit België. het daarnet over eh, die, eh, die aantal cd's die eh, uitgebracht zijn door, door niemand minder dan Star Sound Records. 40 cd's zijn er ongeveer uitgebracht door die, door die maatschappij met allemaal bekende Nederlandse countryartiesten die dus hits zingen van de, de trouwe gedienden, de oude gedienden in de country scene. Zo zong Lou Harris verschillende hits, prachtige hits. En die werden vertolkt, of die worden vertolkt door Jacqueline van der Rind, Onder andere... Making Believe Jacqueline van der Grient, een van de beste country zangeressen hier in Nederland. Ze is al naar Amerika geweest, zelfs op uitnodiging om daar een aantal liedjes te zingen. En hier in Nederland is zij al verschillende keren gekozen als meest favoriete zangeres van Nederland. En dit, dit is Henk Wijngaard. Pulled out of Pittsburgh, rolling down the eastern seaboard. I got my diesel wound up, she's running like never before. There's a speed song I don't see a cop in sight. Six days on the road and I'm gonna make it home tonight I got my ten four gears and a George's overdrive I'm taking little white pills and my eyes are open wide I just Well, it seems like a month since I kissed my baby goodbye.